Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de luchthaven Haneda bij Tokio is een toestel van Japan Airlines... tijdens de landing in botsing geraakt met een vliegtuig van de kustwacht. Het passagierstoestel vloog in brand, maar alle 379 mensen aan boord konden tijdig worden geëvacueerd. In het vliegtuig van de kustwacht zaten zes mensen. Vijf van hen zijn omgekomen. Hulpdiensten zijn nog bezig met het blussen van het passagierstoestel. Het gaat om een binnenlandse vlucht van het eiland Hokkaido naar Tokio. Voorlopig mogen er geen vliegtuigen landen of opstijgen vanaf vluchthaven Haneda. Het KNMI waarschuwt voor overlast van een storm die vanavond en vannacht over Nederland trekt. De storm gaat gepaard met veel wind en regen. De Unie van Waterschappen zegt dat de kans op wateroverlast het grootst is rond het Markermeer. De wind komt vanuit het zuidwesten en daardoor zal het waterpeil aan de noordkant van het meer stijgen. In Hoorn liep gisteren het water al over de kades. Zandzakken die daar zijn geplaatst blijven voorlopig liggen. Ook in België en Duitsland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Met name in Wallonië en Noord-Rijn-Westfalen zal veel regen vallen. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee is neergestoken tijdens een persconferentie. Een man stak de voorman van de Democratische Partij in zijn nek. Lee is bij kennis. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis. Bij een koel- en vriesbedrijf in Rutten in Flevoland is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer probeert een loods met gekoelde groenten te blussen. Vanwege de rookontwikkeling wordt er vanaf hoogwerkers geblust. De rook trekt over de snelweg A6 richting het zuiden van Friesland. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het weer vanuit het zuiden trekken er buien het land in en vanmiddag blijft het langdurig regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe en aan de kust kan het gaan stormen.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 Lay, oh, lay, oh, lay, hoo. You're back with the girl in gold. Lay, oh, lay, oh, low. Yeah. This is the key that makes us wind up when the beat comes on. The girls all line up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance. They like the way we work. They like the way they laugh. It's going across my shirt. They like the way my pants that's crazy, the right?